Hij zegt ook dat hij vindt dat de herdenking niet over hem moet gaan, maar over het slavernijverleden. Het Slavernijinstituut vertelde dat ze de uitnodiging zouden intrekken als hij zichzelf niet zou terugtrekken. En gaandeweg het gesprek bleek dat eh, eh, het intrekken van de uitnodiging de enige uitkomst kon zijn. Ja, normaal legt de Tweede Kamervoorzitter altijd een krans tijdens Kitty Kotti. Dit jaar zou Bosma dat voor het eerst doen. Maar er was veel kritiek vanuit verschillende hoeken. Bosma heeft als PVV'er controversiële dingen gezegd over slavernij en racisme. Er is nog steeds niet genoeg plek in de gevangenis voor iedereen die nog een straf moet uitzitten. Veroordeelden zitten nu korter of later hun celstraf uit. En dat is tijdelijk, maar gaat langer duren dan de bedoeling was, zegt de demissionair minister die erover gaat. Hij waarschuwt dat de problemen zich opstapelen. Er is te weinig personeel en er worden vaker mensen tot een lange gevangenisstraf veroordeeld organisaties maken zich zorgen over vernederfilmpjes. Op sociale media staan video's waarin jongeren op een vernederende manier sorry moeten zeggen of gekke dingen moeten doen zoals hun kleren uitdoen of een wc-bril likken. Deze scholieren zien ze ook voorbij komen, maar meningen zijn verdeeld als het heftig is, dan kijk, hou ik het gewoon weg, want dan wil ik het niet zien. Maar eh, het is niet leuk om naar te kijken. Het is ook niet leuk voor de mensen bij wie het is gebeurd. Ik stuur ze niet door. Ik vind het niet per se belangrijk om die door te sturen. Om te kijken is het al genoeg. Leuk. Nee, eh, een beetje, beetje meer dopamine. Meestal zie ik het gewoon op verhalen en zo, maar dan kan ik het ook niet doorsturen of zo. Mijn collega's van NOS Stories spraken ook met slachtoffers. Die zeggen dat ze veel last hebben van de filmpjes. De hele video check je op het YouTube-kanaal van Stories. Dan nog het weer. Daar kan ik kort over zijn. Lekker veel zon en het is warm. 26 tot 30 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staan veel korte files die een paar minuten vertraging opleveren op de A4 heb je nu 10 minuten oponthoud van Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Het rijdt ook langzaam op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen knooppunt Zaandam en Purmerend. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En het is druk op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Amsterdam over Amstel heb je nu iets meer dan 5 minuten vertraging.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 Het demissionaire kabinet is maandag met tien bewindspersonen aanwezig... bij de nationale slavernijherdenking. Naast premier Rutte gaan ook de drie vicepremiers Jette, Van Gennep en Schouten naar Amsterdam. Vanmiddag werd duidelijk dat Tweede Kamervoorzitter Bosma er niet bij is. En bij een ongeluk op de A73 bij Nijmegen zijn vanmiddag twee mensen om het leven gekomen. Een personenauto en een vrachtwagen kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. De A73 is deels afgesloten. Het weer, is, het is tot laat vanavond nog warm, morgen ook zonnig en maximaal 30 graden. on someone Friday nights to take me dancing and then to church on Sunday.